Dat heeft het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Zeker 40 mensen moesten naar het ziekenhuis. De staatstelevisie meldt dat de giftige vloeistof was gestolen uit een overheidsgebouw en werd verkocht als traditionele Cubaanse rum. Slachtoffers vertonen symptomen van methanolvergiftiging zoals duizeligheid en hoofdpijn. Methanol wordt vaak gebruikt in de chemische industrie. Volgens de staatstelevisie worden twee medewerkers van het Instituut van Farmacie en Voeding door de politie verhoord. Inspecteurs van de Verenigde Naties hebben toestemming om in Syrië onderzoek te doen naar het mogelijk gebruik van chemische wapens. De inspecteurs hebben van de autoriteiten te horen gekregen dat ze op drie locaties onderzoek mogen doen. Een van de plaatsen die bezocht worden is Ghan al-Assal bij Aleppo, waar op 19 maart een aanval zou zijn geweest met het zenuwgas sarin. De Syrische regering en de opstandelingen beschuldigden elkaar daarvan. Bij de aanval vielen zeker 30 doden. Bij een botsing tussen een auto en een touringcar bij het Overijsselse Nieuw-Leuzen is een jongen van 19 omgekomen. Drie inzittenden van de bus raakten gewond. De jongen uit Staphorst kwam door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op de bus met 46 ouderen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op bezoek geweest bij de VPRO... naar aanleiding van het rookincident van zondag. In de live-uitzending van Zomergasten rookte cabaretier Hans Steeuwen toen enkele sigaretten. De inspecteurs bezochten onder meer de studio van waaruit het programma werd uitgezonden. De auto, of de studio moet ik zeggen, wordt door de Voedsel- en Warenautoriteit beschouwd als een werkplek...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 I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.